zon gaat schijnen, dus we gaan op reis. En blijf niet binnen, doe niet eigenwijs. Je witte broek aan en je zomerse blouse, Samen op vakantie maken, See cruise. Oei, oei baby, oei, oei baby, oei, oei baby. Samen op vakantie maken, Ze zwingen, zo gaat dat de hele week. We staan rock en rollen op het bovenste dek. En iedereen die denkt die gasten zijn stapelgek. En zijn we moe dan lekker onder de douche. Samen op vakantie maken, zie op het bovenste dek. En iedereen die denkt die gasten zijn staan wel gek. En zijn we moe dan lekker onder de douche. Samen op vakantie maken, ziek Bruce. Oei, oei baby, oei, oei baby, oei, oei baby. Samen op vakantie maken, ziek Bruce. Smiddags zwemmen, s'avonds the dogs is swinging,